voor spoedige start. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Twee oud-topmannen van Imtech hebben boetes opgelegd gekregen van toezichthouder AFM, omdat ze belangrijke informatie hebben achtergehouden. René van der Brugge, van 2002 tot 2013 topman van Imtech, moet in totaal 1 miljoen euro boete betalen. De financiële topman Boudewijn Gerner, die ook ruim 10 jaar bij het bedrijf heeft gewerkt, moet 1 derde miljoen euro betalen. De mannen hebben belangrijke informatie over de financieringsrisico's van de bouw van een avonturenpark in Polen niet gedeeld. De oudbestuurders van Imtech vechten de boetes aan. Minister van der Steur komt met duidelijke richtlijnen voor deals met criminelen. Zulke schikkingen mogen ook niet meer helemaal geheim blijven. Dat zei hij in reactie op het zeer kritische rapport over de deal... die oud-staatssecretaris Steven sloot met drugscrimineel Kees H. In het rapport daarover zegt commissie Oosting dat de deal niet deugde. De Tweede Kamer wil volgende week in een debat ook weten wat de rol van premier Rutte is geweest in de affaire. Bij de Rabobank verdwijnen de komende jaren 9000 banen, ongeveer een kwart van het totaal aantal. Die komen bovenop de ruim 10.000 banen die eerder al zijn geschrapt. Vakbond De Unie kan de ingreep van de Rabobank begrijpen, maar zegt dat een goed sociaal plan ontbreekt. En daardoor is er geen toekomstperspectief voor de mensen die zijn ontslagen. Moskou heeft de sancties tegen Turkije uitgebreid. Het Russische staatsbureau dat in opdracht van de Turkse regering in Turkije een kerncentrale bouwt, heeft het werk stilgelegd. Twee weken geleden haalde Turkije een Russisch gevechtsvliegtuig neer. Sindsdien heeft Rusland onder meer de import van Turkse groenten en fruit beperkt en wordt de Russen ontraden nog in Turkije op vakantie te gaan. Het weer, tot slot, het blijft droog. Minima liggen vannacht tussen de 3 en de 7 graden. Morgen zijn er wolkenvelden, maar ook af en toe zon. Er is wat meer wind en het wordt een graad of 8. Tegen de avond gaat het vanuit het noordwesten regenen.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 Deel 3 van Stef en Stijn. De laatste van onze normale laatste uitzending. Wow. Stef ja, dit is, en Stijn. Ja. dit is uh, jammer dan. het, het vierde laatste uur. Wow. Stef en Stijn. Wow. I bought new underwear, they blue, and I wore them just the other day. Love, you know I fight for you. this for you. I even painted my toenails for you. I did it just the other day. Love, oh love. Vampires and Wolves. En daarvoor Lena nog Satellite. hey Stijn. Ja? Je hebt een quiz voor mij gemaakt, zei je net. Een, eh, kort, en maar klein en krachtig geïmproviseerd quiz. Jazeker. Ja, dit klinkt ik ben echt van, ik heb er te weinig tijd in <laughs> maar ik ben heel benieuwd, want eh, hoe, wat zit het, hoe zit het precies? Nou, eh, deze week kwamen er buiten de zeven nominaties voor het Gouden Wind 2015. Ja. En of dat nou een titel is waar je trots op mag zijn, dat valt op twijfelen. Want dat is namelijk een initiatief in het leven geroepen door de Foodwatch. En dat is de voedselwaakhond van Nederland. Ja. En dat is eh, een, eh, een prijs voor de meest misleidende product van 2015. Oeh. En eh, daarin staan producten als pindakaas, amandelstaven, appelsienstaven. Maar waarom staat pindakaas daar bijvoorbeeld in? Nou, dat eh, was dus een quizje. Ik heb er even vier leuke producten uitgenomen. En eh, dan, eh, ja, daar heb ik een leuke vraag over. Vertel. Nou, oké. laten we maar eens even met de pindakaas beginnen. Want je hebt pindakaas van de Plus. Ja. En die heeft ook een light variant. En daar zit op, nou, dit is gezond, want hier zit 30% minder vet in. Maar ja. hoeveel procent meer suiker zit er in de light pindakaas van Plus? Dat zou zomaar eens 100% kunnen zijn. Dat is jouw antwoord? 100%, ja. In de pindakaas van Plus zit 30% minder vet en 451% meer suiker. Ja. Ja, dan kan je beter de normale pindakaas eten. Je kunt inderdaad veel En daarom is hij natuurlijk ook genomineerd. daarom is hij onder andere genomineerd voor de Gouden Winter. Maar als we het dan over misleiding hebben... wist je ook dat in pindakaas bijna geen pinda zit? Nou, dat was vraag 2. <laughs> Nee, nee, nee. Okay. Maar dat had er wel mee te maken. Ja. Eh, je hebt nog de Root Health Almond Drink van het merk Root Health. Ja. En eh, dat is dus een almond drink. Mag je even eh, gaan gokken hoeveel nootjes daarin zitten per pak? En dat is dus een soort notendrankje. Dat is almonddrink, weet je wel? Dat is van die eh, vervanging voor eh, ja, yoghurt en zuivel. Ja. Dat ken je wel. Dat is ook van die soja, Dat is hetzelfde idee. Dat zegt me helemaal niks. Nou, dat is in ieder geval gezonde poep. En, uh, Hoeveel noten zitten daarin? Nou, waarschijnlijk nul dan. Twee. Twee noten. 1% amandel. Jezus. <laughs> Dus 99% andere dingen en 1% amandel in de uh, Root Health Almond Drink. En wat dus, vond je de meest opvallende? Nou, ik heb nu nog twee. De oh, opvallendste opvallendste ik als laatste. Ja, tuurlijk. Dat is eh, kwaliteitsradio. Ja, ja, ja. precies. Dan heb je nog de Liga, weet je. Dat zijn die lekkere koeken. Ja. Maar je hebt ook nog de Liga melk en aardbei. Daar zit zo'n lekker eh, laagje in het midden. Ja. Hoeveel procent aardbei zit er in de Liga melk en aardbei? dat zou ook wel onder de 5% zijn dan. 0,03 Nee, dat meen je niet. Ja. Oh. Maar als jij dit een verbazing vindt. Ik, heb, ik heb nog één vraag Hoeveel procent meer suiker zit er in de lichaam, melk en aardbei dan in de gewone lichaam? 500 <laughs> procent. 667 Ik ben nog niet klaar. Sorry, het was oh. een beetje miscommunicatie. Want nu komt echt de, allerduidelijkste klappen. Oké. Al die truffel pasta van de Aldi. Ja. Hoeveel procent truffel zit er in één pakje al die truffelpasta? Is het 0%? 0,0006%. Jezus. Ik heb even uitgerekend. Ja. Ze hebben voor 1667 pakjes al die truffelpasta één <laughs> truffel nodig. Onvoorstelbaar. Ik eh, weet wat we gaan snijden volgende week in onze laatste tijd. Ik zeg, ja, eh, al die truffelpasta. <laughs> daarmee sparen we de truffel. Belachelijk. There is nothing there. of borrow. Francis hier bij CFM Borrowed Time. Ik eh, krijg nog een eh, berichtje binnen van Tim. En Tim die laat het volgende weten. Eh, wat ik ook zo mooi vind is dat als je dan een zak chips koopt... dat je dan denkt, nou lekker een hele zak chips. En dan maak je hem open. En dan hoor je ook echt gewoon die pff, van die lucht die eruit komt. En dan zie je is het vaak maar zo'n laagje chips. En de bovenste helft is gewoon leeg. Ben ik heel erg met dat ik denk, weet je hoeveel je kan besparen als je die want er is ook een, een kleinere... bij de paprika chips bijvoorbeeld is er een kleinere zak. Maar die zit wel helemaal tot de rand gevuld. Dus ik denk dat daar gewoon net zoveel in zit. Ja, dat zou maar heel kunnen. dat ze het dan voor minder verkopen. Ja, het is, het is, ik zei net, je wordt echt genaaid bij je staat. Ja, bijzonder. Heb jij nog een product waarvan je echt wel eens denkt van... nou, ik word keihard in mijn punani genaaid. Dan, ja, en eh, dan ook een product waar het niet echt bedoeld is om kaart in je punani genaaid te worden. Noem eens een voorbeeld van een product die je koopt om kaart in je punani gedouwd te nou, worden. Nou, dikke dildo. <laughs> Want dan weet je... Ah, hij zei deel hij zei dat dit nog mocht gebeuren in mijn ene laatste uitzending. Schitterend. Ja. Ik hoop dat dit hier in de vergadering ook komt. <laughs> dat dacht ik ook al aan. Kwets de Small zijn hier bij CFM. Turnaround. Kijk, ik zie niks hoor. shine Sunburn to the Glass hier op Yes. Daarvoor die en small turnaround. Yes. hey, eh, Treintje Oosterhuis heeft een eh, kind gekregen. Nou, dat is lekker interessant. Dat is toch leuk voor haar? Nee. Ehm, en nou is het zo dat ik het wel leuk vond om Treintje Oosterhuis eh, te feliciteren met Nee, je, je, gaat die domme hoer toch geen felicitatie dus geven? Dus ik heb er haar een kaartje gestuurd. Ach, flikker op. En ik heb een kopie van dat kaartje op onze Facebook gezet. Kijk eens op Facebook, facebook.com, Zeker een oudere vrouw van uh, PostNL. Nee, nee, nee, Goedenavond, Stijn. Hallo, Stijn. En dan even Stef en Stijn. En dat is het kaartje wat ik net Treintje Oosterhuis heb gestuurd. <laughs> Zucht. Wil je hem ook zien? Hij is echt heel leuk. Nee, ja, het is, het niet zo grappig. Nee, het spijt me, Stef. Facebook.com slash Steffenstein voor ons kaartje aan, uh, aan Treintje Oosterhuis. Ja. ja. En, eh, en wanneer komt je mop? Nee, dit was de mop. Nee, ik kom Ah, dikke zeug. Ah, Treintje Oosterhuis. Waai, jij, jij, jij. Ben jij ter wereld gekomen, wereld gekomen, baby. Nou, laten we, laten we er maar mee ophouden. Ja, hè? Volgende keer. week. <laughs> As you look through the door, nothing left to see. If it hurts and you can't take no more, lay it all on me. No, you don't have to keep it under lock and key. Cause I will never let I can show shoulder De nieuwe van Media Laser. Light it up die hier bij CFM en daarvoor Rudimental samen met Ed Sheeran en Lay It All On Me. Zometeen hier WTF. Missy Elliott's nieuws is weer terug met een hele toffe single. Ook David Guetta komt eraan. Eerst gaan we eens even kijken wat voor weer het buiten wordt. En dat gaan we vragen aan niemand minder dan de Helga van Leur van Emmen. Dames en heren, zijn naam is Stijn Duur. Hey, Hagenaar hè? Hey, uh, ja, mooi. Het blijft droog en de temperatuur daalt vannacht naar 3 tot 7 graden. Mooi. De wind neemt toe. Morgen welke velden dan wat zon. De meeste zon in het zuidoosten van het land. Laat in de middag en vooral in de avond volgt vanuit het noordwesten regen. Het wordt rond de 8 graden. Vrijdag in het zuiden bewolkt en regenachtig. En in het noorden soms de zon, maar ook enkele buien. Het wordt een graad of... 9. Goed gekort. Nee, ik had hem gewoon net gelezen. Dankjewel, Stijn. Hey, op dit moment geen meldingen in het verkeer. Zowel geen flitsers als verkeersinformatie in de regio. Mocht je toch iets gezien hebben, kan je het melden via vid.nl e of flitsers.nl. Ja. Ja. Ja. shot in the dark ass, make you think you're drinking. Yeah. Head to the flow, don't collect that dough. You better huddle up, cause the beat's so cold. Pop that, pop that, cock and reload. This another hit, I got an ace in the hole. Boys on my back, player, did you pick that? You got a small stack, player, you can keep with them. Different ripping shit. Microphone gripping it. Getting these Benjamins. New car whipping it. Uh, I'm so far ahead of y'all. Man, I'm on top of the stars. I don't care none of y'all. Blah, blah, blah, blah. You best to go rewrite your balls. Should've How they do where you from? Hey, trifling. How they do where you from? That's how they do where we from. That's how they do where they from. Shut it, what? from? Hey! How to do it where from? Missy Elliott, Pharrell Williams, WTF en daarvoor David Guetta. Samen met Sia en She-Wolf bij CFM. Stijntje. Vette plaat. Ja, hele vette plaat dit. Terwijl je vriendin van een kut. Ja. Ja, het is een paralyserende plaat. Dat zeker. Hoe Maak dat op. Nou, in de zin van dat, je hem lijkt, je lijkt het or hate it. True. True. Hey, eh, er is een, eh, een hele toffe kalender gemaakt. Ik heb er echt smakelijk om moeten lachen. Ja, ik ook. Ja. En uh, welke kalender is dat dan precies? De Nationale... Wat oh, was de bedoeling? Ja. Oh, de Nationale Discussie- en Ophefkalender 2016. Oké, en wat is dan de grootste ophef van dit jaar? Nou, dat is voor 2016, ah, hè? Voor, voor, volgend jaar. Ehm, nou, dan gaan we eens even kijken. Wat vind jij nou als je de... Want het is dus gemaakt door een gast... En het is allemaal grappig bedoeld. Gewoon een politicus, hè? Ja. Politicus bedoel ik. Ja. Eh, nou, je hebt bijvoorbeeld nog... Eh, je hebt op... Eh, op 24 januari heb je de opmaker Ragoe uit het kerstpakket dag. Nou. <laughs> ja, ik vind het grappig. 1 april, je veten zit los. <laughs> Helemaal niet. 2 april, oh kut, belastingaangifte vergeten dag. <laughs> Die hebben heb ik een serieus keer gehad. 3, nationale tuinzet kan weer naar beneden dag. en dan heb je nog, even kijken... Eh, <laughs> dat had ik even voor moeten bereiden. Ik vind, ik vind het grappig, maar als ik het zo oplees, denk ik van... Oh, is dat wat saai, ja? Ja. Eh, ja. Dit moeten we, dat is de samenvatting van jou in dit programma. Dit had ik even voor moeten bereiden. <laughs> ja, nee, dat klopt wel. Eh, ja, nee, ik, ik, ik vond dat wel... ik vond dat wel hele leuke dingen hoor. Er staan ook echt... Uh... <laughs> ik vond bijvoorbeeld... Ja, maar dan moet je weten. 9, 29 juli. Ja, dan weet je. Ik denk niet dat je... Hen, Hen, Henk Krol Harry Mulli's. <laughs> <laughs> Nou, dat, ja, dat vind ik wel een hele leuke. ook je hebt ook de Sinter, of eh, Zwarte Piet ophefdag. Ja, precies. En eh, wat had je nou, er was dan nog één mooie. België wint het WK, moest ik ook wel omlachen. <laughs> Nou, de hele kalender zetten we op onze Facebookpagina. Dat is eh, facebook.com slash Steffenstein. Kan je eens even kijken waar we ons in 2016 druk om gaan maken. Ja, je hebt nog op 1 december... Waar gaan we met kerst eten dag? even kijken. Nou, ik weet niet. Hij staat op Facebook. Ja, <laughs> hij staat op Facebook. Hij staat op Facebook. <laughs> Met zometeen Naughty Boy en Beyoncé en dit is Kanye West. I'm coming home again. Do you think about me now and then? Yeah. Do you think about me now and then? Cause I'm coming home again. Oh. I met this girl when I was three years old. And what I love most, she had so much soul. She said, Excuse me, little homie, I know you don't know me, but my name is Wendy, and I like to blow trees. And from that point, I never blow her off. Niggas come from out of town, I like to show her off. They like to act tough, she like to tone them off and make them straighten up their hat, cause she know they soft. And when I grew up, she showed me how to go downtown. And at nighttime, my face lit up, so astounding. I told her, and my heart is where she always be. She never mess with entertainers, cause they always leave police. He said it felt like they walked and drove on me. Knew I was gang affiliated, got on TV and told on me. I guess it's why last winter she got so cold on me. She said, yeah, keep I'm making that, keep making again. that platinum and gold for me. Do you think about me now and then? Do you start again. But if you really cared for her, then you wouldn't have never hit the airport to follow your dreams. Sometimes I still talk to her, but when I talk to her, it always seems like she talking about me. She said you left your kids, and they just like you. They wanna rap and make soul beats just like you, but they just not you. And I just got through talking about what niggas trying to do, just not new. Now everybody got the game figured out all wrong. I guess you never know what you got till it's gone. I guess that's why I'm here I can't come back home. And guess when I heard that? When I was back home. Every interview I'm representing you, making you proud. Reach for the stars, so if you fall, you land on a cloud. Jump in the crowd, the lighters, wave them around. If you don't know I'm by now, I'm talking again. about Shot Town. Do you think about me now? start again. Deze is gewoon altijd goed. Uh, ja, maar ik vind sowieso, ik ben wel een Kanye West. Kanye, jij bent wel een Kanye Westner. Ja, ja, die was goed. Oh, weet je hoe hij zijn nieuwe eh, zoon, dochter genoemd heeft? Nou. Hij, die andere heette North, Northwest, en deze heet Fate, geloof. North, North wat? Noord, hij, die Kim heeft jij weer een dochter gekregen. Ja, dat snap ik. Ja, de naam van die dochter is Fate. Ja. Dus van geloof. Ja. Nou, Fate vind ik een bijzondere naam. F CFM Request. Het is de laatste request die ik ooit op Wat is dit weer voor eh. afkap dan? Ik snap er geen kut van. Wat is dit dan weer voor een keiharde afkap? Dus ik voor je gewoon even afgewezen, babe. Ehm, de laatste request die we hier ooit in gaan starten. Want volgende week doen we geen requests in laten uitzenden. Dan oh. bepalen we gewoon zelf wat we gaan draaien. <laughs> dat doen we altijd. <laughs> Dat, maar maakt niet uit. <laughs> welke request wil jij horen? Welke plaat als laatste CFM request? Je kan het laten weten. Steffensteincfm at gmail.com Of je twittert naar Stef Stijn. Komt het hier binnen in ons zenuwcentrum. En een van die platen gaan we zo meteen draaien. Als allerlaatste CFM request. Ook Drake komt er nog aan binnen een paar tellen voor je hotline bling. Ja, tears, maar janken gaan we volgende Oh, echt wel?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 You and me, we just don't get along. You make me feel like I did you wrong. Going places where you don't belong. Ever since I left the city, you. You got exactly what you asked for. Running out of pages in your passport. Hanging with some girls I've never seen before you used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when now. days. All I do is wonder if you're bending over backwards for someone else. Wonder if you're rolling up a bag was for someone else. Doing things I taught you getting nasty for someone else. You don't need no one else. You don't need nobody else. No. Why you never alone? Why you always touching roll? Used to always stay at home, be a good girl, you was in the zone. Yeah. You should just be yourself. Right now, you're someone else. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when that hotline blink, that can only mean one thing. I know when that hotline one thing. Ever since I left the city. Marcus Schultz, Jochem Miller bij ZFM Rutanda. Ja, en de, tijd die tikt door naar het einde van eh, deze ene laatste aflevering. Ja. Van Steffen Stijn. En eh, ik moet toch eerlijk zeggen, ik heb deze avond al een beetje een vreemd gevoel. Omdat, eh, weet je, volgende week natuurlijk maken we nog een uitzending. Maar dan, zijn er heel veel mensen en dan is het heel druk. En, is het zo? Ja, er komen best wel wat mensen. Wie allemaal dan? Ehm, er zijn sowieso een heleboel mensen van CFM. Ja. <laughs> En eh, het wordt gewoon heel gezellig druk hier. Maar, Dus dit is de laatste die een beetje van ons is. <clears throat> ja, precies. En volgende week dan geven we toch ook een beetje weg al aan Jonas en consorten. Ehm, aan wie? Aan Jonas. Oh, oh eh, Jonas, gaat, gaat, uh, gaat CFM Beachmasters weer doen vanaf begin Ja, januari. die gaat de kwaliteit van ons programma voortzetten op de woensdagavond. Exact. En volgende week, dan maken wij dus de laatste. En daar kan je bij zijn. Je kan mailen... Kun je kaars voor winnen. <laughs> Oh, hoppa, als je meedoet met de volgende prijsvraag. Nee, dan moet je even mailen steffenstijscfm.gmail.com. Ja, maar als je gewoon langskomt, dan is het ook prima. Ja, dat is ook prima. Toch wel maar, maar heb jij al, dat, vroeg me heb je al aan de luisteraars uitgelegd waarom stoppen? Nou ja, um, ja dat, ik heb, is ik heb, wel even ik, iets om te weten. Ik heb toen ik. het aankondigde, toen heb ik eh, bijna 20 eh, minuten ben ik non-stop aan het woord geweest. Ja. Eh, dat moet ik ook nog even knippen en online zetten, maar ja. dat is even bij ingeschoten. En daarna heb ik wel uitgebreid uiteengezet waarom het nu tijd is om te gaan. En wat was daar een korte samenvatting van? Nee, dat, dat je soms, soms gewoon in de diepte moet springen en nieuwe dingen moet gaan doen. Omdat je anders te lang vast blijft zitten in, in iets. En dat is maar goed, volgende week dus de laatste uitzending daarom. En dan ga ik dit nog uitgebreid vertellen allemaal, joh. Ehm, maar er is nog één ding wat nog niet is afgeschreven. En je vriendin vergist. Vergist. Weer is naast de pot gepist. Wat ga je doen? Bucketlist. Bucketlist. Heb je je trein gemist? Ben je een feminist? Wat ga je doen? Nou. Bucketlist. Bucket, bucket. بكت بكت بكت بكت ليش بكت بكت بكت بكت بكت ليش بكت بكت بكت بكت بكت ليش بكت keer beloofd, Stijn Duursma, aan elkaar... dat we in het programma elkaar gingen roosten. Oh ja. En dat gaan we doen. Volgende week in onze laatste uitzending. Ja, maar dat zijn allemaal mensen en dan durf ik dat niet steeds. Tuurlijk wel. Een roost van twee minuten over mij. Dan ga ik er eens schrijven over jou. Oké. En dan gaan we dat volgende week... Ja, ah, ik ga het allebei weer vergeten. Ja, dat weet ik. CFM. Request. Ik stuur wel een reminder. <laughs> Laatste CFM request ooit. We hebben zoveel requests gedaan in zoveel verschillende vormen. En volgende week gaan we één vorm nog terugbrengen. Maar dit is de laatste normale request. Ja. En hij is aangevraagd door Sanne via de mail. En ze vroeg aan Vegas van Sarah Brace. En dat is deze week. CFM Request. I moved to New York. Yeah, somebody told me that's where dreamers should go. biggest please. I gotta get. Vegas, please. It's always just around the corner. Oh, you're on your way to. We draaien hem voor Sanne, de laatste CFM request hierbij. bij Stefan Stein. is toch pijnlijk hè dit? Ja, maar wel een grote eer voor Sanne. Absoluut. Jorden Sarah Breers in Vegas. Stef en Stijn. Volgende week de laatste. Potspannend. Echt heel gek ook om hier na 3,5 jaar weg te gaan. Ja, dat vind ik ook. <laughs> om hier na 3,5 jaar weg te gaan. Nou ja, ik heb hier, nou nee, langer dan een jaar. Februari. Nee, niet langer dan een jaar. Niet? Nou, het ben je kort. Je bent gaan een broekje, man. Ah, joh. Volgende week in gepaste manier afscheid nemen. En jij kan je aanmelden nog steffenstijsjfm.gmail.com. Maar het wordt geen begrafenis, het wordt een feestje. Op het Tot volgende week, Stijn. Tot volgende week. Dag, Steffen Tot de volgende ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen.